Dat zegt toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. In mei kondigde ACM aan strenger toe te zien op de reisbranche. Toen bleek dat bij het boeken van reizen allerlei extra kosten werden verzwegen. In Rotterdam-Zuid zijn vannacht zo'n 30 mensen, onder wie ook een aantal kinderen, naar het ziekenhuis gebracht nadat er te veel koolmonoxide was waargenomen in hun woning. Vijf mensen zijn opgenomen ter observatie. Een aantal bewoners klaagden al dagen over hoofdpijn. Na onderzoek bleek de bron van de koolmonoxide een cv-ketel van een café in de buurt te zijn die bij een raam van de flat stond. IKEA roept wereldwijd miljoenen lampen terug na de dood van een kind. Een 16 maanden oude peuter stikte toen het lampkoord om zijn nek terecht kwam. Het kind had het snoer in zijn ledikant getrokken. Het gaat om velkleurige Smila-lampen van 28 centimeter groot. In bijvoorbeeld de vorm van een maan, hart, schelp of zeepaard. Een GroenLinks-bestuurder uit Amsterdam-West is opgestapt vanwege een beledigende tweet over Nelson Mandela. John de Laat vergeleek de overleden oud-president van Zuid-Afrika in een Twitterbericht met de hoofdpiet. Hij benadrukte later dat de tweet sarcastisch was bedoeld. Het lokale bestuur van de partij vindt de tweet ongepast. Tijdens een benefietgala voor het Ouderenfonds op tv hebben Gerard Joling en Gordon genoeg geld opgehaald voor bijna 68.000 uitjes voor eenzame ouderen. Ook hebben zich zo'n 6500 nieuwe vrijwilligers voor het ouderenfonds gemeld. Het weer. Op veel plaatsen is het nevelig of mistig. De temperatuur ligt rond het vriespunt. De mist lost geleidelijk op en ook de bewolking verdwijnt grotendeels. Dan wordt het straks zonnig bij 5 tot 7 graden. Ook morgen is het droog, zonnig en 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat file tussen Purmerend Noord en knooppunt Zaandam 10 kilometer. Verderop op de A8 voor knooppunt Koenplein 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de afrit Kastrikum en knooppunt Velzen 5.